Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond het uitlenen van Roemeense kunstschatten aan het Drents Museum zijn grote fouten gemaakt. Dat staat in een Roemeens rapport dat een tv-zender daar heeft gelezen. De conclusie is dat de diefstal van vier waardevolle kunstschatten een te voorspellen ramp was. In Assen was er alleen bewaking op afstand... terwijl de spullen eerder op andere plekken fysiek werden bewaakt. Assen zou dat tegen het Roemeense museum dat de schatten uitleende hebben gezegd. Nou, dat museum had moeten eisen dat er fysieke bewaking zou zijn, staat in het rapport. De doorstroomtoets in groep 8 zorgt voor minder aanmeldingen voor praktijkscholen en het VMBO. Die toets werd vorig jaar ingevoerd. Scoort een leerling hoger dan verwacht, dan moet het schooladvies worden aangepast. Door hoge scores op die toets gaan er 15% minder kinderen naar het praktijkonderwijs en het VMBO... terwijl die scholen mensen opleiden voor beroepen waar nu veel vraag naar is. De Amerikaanse president Trump komt met sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Dat doet hij omdat hij boos is over het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu en zijn oud-minister van Defensie. Door de sancties wordt het bijvoorbeeld lastiger voor mensen van het strafhof... of om een Amerikaans visum te krijgen. En er is een einde gekomen aan het bekersprookje van Quick Boys. Uurmeester, doe het dan, doe het dan! Ja! Hij zit erin! Het is 3-1 voor AZ. En dan is de wedstrijd beslist en staat AZ in de halve finale van de KNVB-beker. Ja, AZ was gisteravond te sterk voor de amateurs uit Katwijk. Daarmee zijn de vier halve finalisten voor de beker bekend. AZ dus en Heracles, PSV en Go Ahead Eagles. Vanmiddag is de loting voor die halve finales. En dan krijg je het weer nog een grijze dag met vooral in het zuiden kans op wat regen of motregen. Opklaringen zijn er alleen in het noorden.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 In de Brusselse gemeente Anderlecht is opnieuw een schietpartij geweest. Daarbij is zeker één dode gevallen. Het is het derde schietincident in drie dagen tijd in Anderlecht. President Trump heeft sancties ingesteld tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Hij pakt het hof aan vanwege de arrestatiebevelen tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-defensieminister Gallant. De hulpdiensten zoeken in Alaska naar een klein passagiersvliegtuig dat gisteren van de radar verdween. Aan boord van het toestel waren 10 mensen, 9 passagiers en de piloot. Het weer, het wordt een overwegend droge maar grijze dag. In het zuiden kan wat regen vallen.